Moutschreurs met het NOS Journaal. De politie heeft op de Gelder de zoektocht gestaakt naar de derde sportvisser die wordt vermist omdat het donker is. Eerder vandaag spoelde een lijk aan en één lichaam werd ontdekt in een omgeslagen boot. De drie mannen uit Hezen in Brabant gingen gisteren vissen, maar kwamen niet terug bij de bed and breakfast waar ze een kamer hadden gehuurd. Hun auto met trailer staat nog aan de kant. Presentatrice Floortje Dessing zit vast in Jemen. Ze is daar voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld. Dessing zit samen met medewerkers van het Rode Kruis in de kelder van een gebouw in de hoofdstad Sanaa, waar sinds enkele dagen weer hevig wordt gevochten. Ze maken het goed, maar kunnen voorlopig niet naar buiten omdat het te gevaarlijk is. In Jemen woedt al een paar jaar een bloedige burgeroorlog tussen Houthi-rebellen en aanhangers van ex-president Saleh. Duitsland heeft last van sneeuwval. In het hele land heeft het gesneeuwd en in de zuidelijke helft sneeuwt het nog steeds. Op de luchthaven van Frankfurt zijn meer dan 80 vluchten geannuleerd. Ten zuidoosten van Hamburg kwam een vrouw om het leven toen de auto waarin ze zat in een slip raakte en frontaal op een andere wagen botste. In Turingen stierf een demente bejaarde man aan onderkoeling. Hij werd in de berm van een weg in de sneeuw gevonden. En de bitcoin heeft voor het eerst mensen miljardair gemaakt. Twee Amerikaanse tweelingbroers investeerden vier jaar geleden zo'n 11 miljoen dollar in de digitale munt. Het geld kwam uit een schikking met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. De broers hadden hem aangeklaagd. Ze claimden dat Zuckerberg met hun idee over een sociaal netwerk aan de haal was gegaan. Toen de broers in 2013 geld staken in de bitcoin was die zo'n 120 dollar waard. Nu is dat bijna 12.000 dollar. Het weer vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen valt er een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. En vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden.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 In de late uurtjes van CFM Zandvoort. We gaan beginnen met eh, twee nieuwe werkjes. Eén van een eh, Fransman. Ja, daar ga, ik me, eh, daar ga ik me echt niet aan wagen. Eh, het was lang, lang geleden. Ik geloof de vierde of de vijfde klas van de lagere school... dat ik een paar lessen Frans heb gevolgd. En toen was het afgelopen. Ehm, daarna, dat was dus de eerste eh, nieuwe album van François. Daar wil ik me dan wel aan wagen. Dan Dan Chatburn met Held in the Light. Dat is zijn nieuwe album. En daar gaan we allemaal mee beginnen. Peaceful Radio Show 1257 uh, eh, heeft, eh, staat natuurlijk op de website peacefulradio.info. En we zijn vernieuwd. Het is veel makkelijker de show terug te luisteren. En eh, even kijken, en het nieuws. Ja, als je de website aanklikt, staat het nieuws gelijk voor je klaar. Dus wat dat betreft we hebben eigenlijk alle overbodige ballast is weggehaald. En dat is heel erg prettig. Ik wens je veel luisterplezier.